Inmiddels de beelden van eh, auto's van het Rode Kruis waar mensen in zitten die de grens met Egypte overkomen. Daar herken ik twee grijze Israëlische vrouwen. Die zijn dus nu in Egypte. Die worden opgehaald door... Eh, het Israëlisch leger... en die worden dan naar Israël gebracht. Daarna zijn volgens onderhandeland Qatar ook 39 Palestijnse vrouwen en tienerjongens vrijgekomen. De moeder van een van hen zegt tegen nieuwszender Al Jazeera... dat haar dochter anderhalve maand afgezonderd heeft gezeten, in haar eentje dus... en pas gisteren hoorde dat het oorlog is. Wie wil er regeren en met wie dan? Dat gaat Gon van Strien vanaf vandaag uitzoeken. Dat is een Eerste Kamerlid van de PVV en hij is aangesteld als verkenner. Ik ben me van bewust dat dit eh, geen eenvoudige opdracht is. De verkiezingsuitslag is complex. De zetelverhoudingen zijn fors gewijzigd. Zijn taak is echt alleen het eerste stapje van de formatie. Kijken wie er mee wil praten. Over anderhalve week dan moet hij zijn verslag daarover inleveren. Daarna gaan anderen verder met de inhoud. Oscar Pistorius komt binnenkort vrij uit de gevangenis. Misschien ken je hem nog wel. Hij was een Paralympisch atleet en stond bekend als de Blade Runner. Tien jaar geleden moest hij de cel in nadat hij zijn vriendin had doodgeschoten... door de deur van de badkamer in hun huis. Volgens hem omdat hij dacht dat er een inbreker in zijn huis was... maar dat geloofde de rechter niet. Nu komt hij dus voorwaardelijk vrij. Als sekswerker een zakelijke bankrekening openen. Dat moet makkelijker worden. Nu mag dat vaak niet, omdat banken bang zijn dat de rekeningen worden gebruikt voor witwassen en mensenhandel. Maar dat is onzin, zegt deze sekswerker. Mijn vermoeden gaat, er, gaat ernaar uit dat het gaat over stigmatisering en dat ze vinden dat het een beetje loesje is en bla bla bla bla. bla. Sekswerkers en banken hebben inmiddels samen gepraat en begrijpen elkaar nu beter, zegt deze bankmedewerker. Wat is nou normaal? Hoeveel omzet is er? Hoeveel daarvan is te verwachten dat in contant geld gaat? En doordat we weten wat normaal is... kunnen we ook bepalen wat ongebruikelijk is. Want daar hebben banken de verplichting. Als het ongebruikelijk is, dan moeten we dat melden. De regels worden nu dus soepeler. Het weer, ook vanavond flinke regenbuien met kans op hagel en onweer. Aan zee kans ook op zware windstoten. Morgen dan ook buien, maar er is ook wat vaker zon en het wordt een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files worden korter en in de meeste gevallen heb je ook maar een paar minuten vertraging.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 waar ze medisch worden onderzocht. Kraanwater wordt volgend jaar duurder voor klanten van Vitens. Een gezin gaat van 15 euro per maand naar bijna 17 euro. Volgens Vitens is dat nodig vanwege de inflatie en stijgende kosten. Op een akker in Rosmalen heeft een man ruim 350 munten uit de grond gehaald. Hij had toestemming van de eigenaar om daar te zoeken met een metaaldetector. De munten zijn er vermoedelijk door een handelaar begraven eind 14e eeuw. Het weer, ook vanavond buien met een harde wind. Morgen opnieuw regen, maar ook wat meer zon bij ongeveer 8 graden.